een hele tijd geleden dat ik zo'n meisje heb gezien. Dat ik dit nog een keertje mag beleven, waar heb ik jou toch in?